Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij een brand in Kolham in Groningen is een bedrijfshal volledig in de as gelegd. De vlammen sloegen uit het dak en bedreigden naastgelegen huizen. Bewoners daarvan zijn geëvacueerd en tijdelijk ergens anders opgevangen. Vanwege de forse rookontwikkeling is er in Kolham en omgeving een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden en het lijkt erop dat de huizen gespaard zijn gebleven. Waarschijnlijk kunnen de bewoners vannacht nog terug naar huis. Twitter begint een rechtszaak tegen ondernemer Elon Musk. Het sociale mediaplatform wil afdwingen dat Musk de overnamedeal die hij met Twitter had alsnog nakomt. Musk zou het bedrijf voor 44 miljard dollar kopen, maar vorige week werd bekend dat hij daar toch van afziet. Volgens Musk is Twitter niet eerlijk geweest over het aantal gebruikers van het sociale medium. Twitter zegt dat daar geen bewijs voor is. Een bus met zo'n 30 asielzoekers uit Ter Apel is maandagavond vanuit Hengelo teruggestuurd naar Groningen. In de bus zaten alleenstaande mannen die volgens de gemeente Hengelo niet waren aangemeld door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En in Hengelo worden alleen nog maar gezinnen en vrouwen opgevangen, zegt de gemeente. De 30 mannen hebben de nacht uiteindelijk doorgebracht in de recreatiezaal in de opvang in Ter Apel het Nederlandse vrouwenelftal speelt vanavond tegen Portugal zonder aanvoerder Vivianne Miedema. Ze is positief getest op corona en zit in isolatie. Ze is op het EK al de tweede van het Nederlandse team die positief is getest... na middenvelder Jackie Groene. De wedstrijd tegen Portugal, de tweede van Nederland op het EK, is vanavond.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 de gang dan in de klas en hier zwerven door de stad zonder reden. En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, en ze keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? zoals het moet zijn tussen jou en mij. En vanavond is de weg vrij. Het voelt alsof ik door de tijd reis. Nu komt er niets meer tussen jou en mij. Meer uit het oog dan uit het hart. En hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren.